Levi van Eck met het NOS-journaal. Noord-Korea heeft voor de tweede keer binnen een week een raket afgevuurd. Zowel de Zuid-Koreaanse als Japanse autoriteiten melden erover. Om wat voor raket het ging is niet duidelijk. Zuid-Korea en ook de VS onderzoeken de lancering. Bij de vorige lancering afgelopen woensdag zei Noord-Korea met succes een hypersonische raket te hebben gelanceerd. Die zou een afstand van 700 kilometer hebben afgelegd. Gisteren riep de VS op een bijeenkomst van de VN-veiligheidsraad Noord-Korea nog op... om te stoppen met de rakettesten. Het Rijksmuseum gaat bij de aankomende tentoonstelling over de Indonesische onafhankelijkheidsstrijd... de term Berisap, Berisap niet gebruiken. Persiap wordt gebruikt om de gewelddadige periode in Indonesië... na de Japanse capitulatie in 1945 te omschrijven. Maar volgens de gastcurator heeft de term een racistische lading, schrijft hij in NRC. Persiap wordt vooral in Nederland gebruikt en zet Indonesische vrijheidsstrijders op een bepaalde manier weg... die volgens hem niet vrij is van rassenhaat. De subsidiepot voor huishoudens in het aardbevingsgebied in Groningen is binnen een dag leeg. Mensen konden 10.000 euro per huishouden aanvragen om de kwaliteit van hun woning te verbeteren. Er, waren drie, er was 300 miljoen euro voor uitgetrokken. Dat komt neer op 30.000 huishoudens. Maar er waren veel meer mensen die er gebruik van wilden maken. Groningers spreken van een oneerlijk systeem... omdat waarschijnlijk nu veel mensen achter het net vissen. Het superjacht Galactica kon opnieuw niet onder een brug door omdat het te hoog was. Het lag daarom uren vast en kon gisteravond, nadat de waterstanden waren gezakt... uiteindelijk toch doorvaren. Dat ging niet zonder slag of stoot. Het schip vernielde een lamp van de brug. Het 80 meter lange jacht is onderweg naar Harlingen om daar te worden afgebouwd. Het weer, het is overwegend helder en op veel plaatsen is het mistig. De temperatuur ligt tussen de 0 en min 3 graden. De dag begint grijs met wat nevel en mist.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 driving in my car, I'm driving home for Christmas. Driving home for Christmas with a thousand memories. Take a look at the driver next to me He's just the same Just the same sing for you. Though you can't hear me when I get through.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 Slip away, slip away. I never would have guessed I would miss someone so bad. Slip away, yeah. slip away. I really only met about a week ago. It doesn't seem to matter to my heart. slip away. Slip away. Slip away. Slip away. Never let her slip away. Slip away. Slip away. Slip away. Never let her slip share with you look at me. Geen Curtis Jackson, ze wil naar de candy shop. Zij deed vroeger kader, maar ze gebruikt de kop.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 Ik kan prikken als ik wil, AstraZeneca. AstraZeneca. Ben met Monica, anders van met Latifa. Jessica heeft ossen zwaar, mami komt voor Akara. Machiavelli, hele lange tolie. Zij wordt zonder konie, vette op die body. Toepak, M&M, 50 cent. Twee pakken M&M's van 50 cent. Real, real bad girl, ja, ze confidence. Maar ik laat geen sporen achter, no evidence. Geen 50 cent, maar ze fuck mijn money man. Geen, 50 cent, maar ze fuck mijn money man. Real, real bad girl, ja, ze confidence.